Jelle Seubring met het NWS Journaal. In een flatgebouw in Hengelo-Overijssel heeft een grote brand gewoed. Volgens de brandweer hebben er mogelijk meerdere explosies plaatsgevonden. De uitslaande brand woedde op twee verdiepingen en de schade aan het gebouw is groot. Meerdere woningen zijn zwart geblakerd. Volgens RTV Oost zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Alle bewoners worden elders in de stad opgevangen. In de Verenigde Staten is orkaan Idalia afgezwakt tot een tropische storm. Er zijn nu nog windsnelheden van 110 km per uur. In Florida en Georgia zitten zo'n 460.000 mensen zonder stroom. Ook zijn duizenden gebouwen beschadigd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Afgelopen dag kwam de storm aan land als een orkaan van de derde categorie. Nu is de storm in de buurt van South Carolina. Kamerverhuurders in Amsterdam sluiten nog steeds omstreden groepscontracten af... ondanks een verbod dat in 2020 werd ingevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Verhuurders gebruiken de contracten om zo het puntensysteem te omzeilen... en daardoor hogere huurprijzen te kunnen vragen. Amsterdam is de enige stad die de groepscontracten verbiedt... maar greep de afgelopen jaren niet in. De gemeente gaat nu, naar aanleiding van het onderzoek, wel handhaven. Psychiaters, patiënten en burgerrechtenorganisaties slepen samen de Nederlandse Zorgautoriteit voor de rechter. Ze willen dat de toezichthouder stopt met het verzamelen van de gegevens van ruim 800.000 patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De zorgautoriteit verzamelt die gegevens om een algoritme te trainen en daarmee wachtlijsten in te korten. Volgens de patiënten en psychiaters is dat een schending van het recht op privacy en van het beroepsgeheim. Het weer, vannacht is het zo'n 12 graden met regen en onweer.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 So I'm gonna put my time in. I oh, won't stop until the angels sing. Jump in, I want be free. Come south of the border come south of the border with me 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Switch.